kijk je stil voor je heen. Ben je weer eens een keertje alleen. Maar daar zit ik niet mee, ik zit fijn in mijn standcafé. Dag na dag, morgens vroeg met een groet. Bij de deur zeg ik schat, het komt goed. Snel een glimlach, een kus en dan moet ik je weer verlaten. zie ik tranen. Bij jou blijft het gevoel dat er is, wij zijn nooit meer samen. Het doet jou veel pijn. En steeds weer denk je, het kan hem niet schelen. Dat van jou niet meer houden is meer wil mij zo moeten. vaak huil je, dan zie ik jouw tranen. Bij jou blijft het gevoel dat er is, wij zijn nooit meer